Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het gebruik van verslaven, daarvoor waarschuwen deskundigen in de Volkskrant. Het aantal gebruikers van het middel oxycodon is in zes jaar tijd verdrievoudigd... tot 439.000 per jaar. Vroeger werd het middel, dat twee keer zo sterk is als morfine... alleen voorgeschreven aan kankerpatiënten. Maar tegenwoordig krijgen mensen het ook mee naar huis... na een amandeloperatie of een botbreuk... Bij langdurig gebruik is oxycodon verslavend. Gebruikers melden afkikverschijnselen die doen denken aan die van heroïne. Hoogleraren zeggen in de Volkskrant dat huisartsen zich daarvan vaak niet bewust zijn. Bij het steekincident gisteren in een bus in de Duitse stad Lübeck zijn twee Nederlanders gewond geraakt, een man en een vrouw uit Friesland. De man ligt nog in het ziekenhuis. Een Duitser van Iraanse afkomst stak gistermiddag in op passagiers in de volgepakte bus. Hij kon meteen worden opgepakt, zijn motief is onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat hij was geradicaliseerd. Naast de twee Nederlanders raakten nog acht mensen gewond. In een recreatieplas in Panheel in Limburg is gisteravond een kind van twee verdronken. De peuter zou een tijdje onder water hebben gelegen. Badgasten hebben het kind uit het water gehaald en gereanimeerd, maar het overleed later in een ziekenhuis in Roermond. De politie gaat uit van een ongeluk, maar onderzoekt de zaak nog wel. De Italiaanse politie heeft twee gestolen schilderijen teruggevonden. De doeken van Rubens en Renoir verdwenen vorig jaar in Monza. De dieven deden zich voor als kopers die 26 miljoen euro wilden neertellen... maar gingen er zonder te betalen met de schilderijen vandoor. De doeken zijn nu teruggevonden in een magazijn in Turijn. Vorige maand werden al vijf van de acht verdachten opgepakt. Het weer. In het oosten kan eerst nog een bui vallen. De dag begint op veel plaatsen bewolkt, maar later schijnt de zon, vooral in het westen.